Joris met het NOS-journaal. Het treinverkeer aan de noordkant van Utrecht Centraal ligt grotendeels plat. Sinds 9 uur vanavond rijden er bijna geen treinen meer door een stroomstoring. Volgens de NS zal het tot half 12 duren voordat de treinenloop weer normaal is. Maar volgens ProRail is nog niet te zeggen wanneer de storing voorbij is. Volgens ProRail is er vanochtend ergens rond Utrecht bij werkzaamheden een kabel geraakt. Dat leidde in de loop van de dag in het hele land tot kleine storingen. Vanavond viel de stroom rond Utrecht Centraal uit. Op Twitter melden mensen dat ze vastzitten in de trein. Anderen zeggen dat ze met grote vertraging het Centraal Station van Utrecht hebben bereikt. In Griekenland is ook de derde formatiepoging mislukt. De radicaal linkse partij Syriza wil niet meedoen aan een regering van conservatieven, socialisten en democratisch links. De partij is fel tegen de bezuinigingen. De Griekse president doet morgen een laatste bemiddelingspoging. Hij zal dan met alle partijen praten om te kijken of er een regering van nationale eenheid kan komen. De Koninklijke Marine heeft voor de kust van Somalië 17 bemanningsleden bevrijd die op hun eigen schip waren gegijzeld. Elf piraten werden opgepakt. De nationaliteit van de opvarenden heeft Defensie niet bekendgemaakt. Een linkshelikopter ontdekte de boot tijdens een verkenningsvlucht. Met de bemanningsleden gaat het naar omstandigheden goed. Ze konden hun reis vervolgen naar de bevrijdingsactie. In de kwartfinales van het Masters toernooi van Madrid is de Servische tennisser Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld verloor in twee sets van zijn landgenoot Janko Tipsarevic. Het werd 7-6 en 6-3. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. Morgen afwisselend wolken en zon. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 11 graden aan zee tot 14 graden in het binnenland. Zondag droog en zonnig, de temperatuur loopt dan iets op.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 Volgende week. Ja, ja, we houden maar aan. DJ Raymundo zijn nieuwe track. Exclusief hier. En ja, wie hebben we nu vanavond exclusief bij Uit Wheels of Steel? The one and only. DJ Dion Sydney. We gaan eens kijken wat hij vanavond brengt. Groovy. Of gewoon wat harder. Of gaat hij gewoon allemaal eigen tracks draaien? Je gaat het meemaken. Als je hem laat staan hier op jouw CFM Zandvoort. Tot aan 11 uur is dit DJ Dion Sydney. En volgens mij is dit de nieuwe Avicii. forward. Non-stop, we have a beaten path before us. want you to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. There's nothing more that I want than to touch you, to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. There's nothing more that I want than to touch top. Keep on moving, moving. Gotta keep on pushing to the top. Keep on pushing, pushing. Keep on pushing, pushing. Keep pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on pushing to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on pushing to the top. Keep on pushing. to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on moving to the top. Keep on pushing, pushing. Oh, oh, keep pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on moving to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on moving to the top.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 Ik hoop dat je het leuk vond zijn set, want helaas ik kijk naar de klok en dat betekent alweer bijna 11 uur een einde. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van See It. Met daarin exclusieve primeur van de nieuwe track van DJ Raimundo. En mocht je niet zo lang kunnen wachten, ik denk dat hij deze zondag vast en zeker voorbij gaat komen. Tijdens zijn zetten op het strand hier bij Mango's.